Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het duurt nog dagen voordat de politie het complex in Rotterdam-Zuid binnen kan... waar gisteravond een grote explosie was, gevolgd door een brand. Er worden nog drie mensen vermist. Rond het gebouw wordt al wel gezocht met speurhonden. En in de buurt is iedereen nog steeds enorm geschrokken. Ja, is er een bom eh, geslagen of vuurwerk of wat dan ook? Oh, is het een eh, aardbeving? Je denkt van alles. Ja, ik, eh, ik merk dat er onrust is... Mensen zijn in, het waar, in de waar. Ik ben zelf in de waar. En eh, ja, buurmannen zijn hun huis kwijt. Het is een flinke klap geweest en onze verslaggever sprak een vrouw die beveiligingsbeelden heeft van de explosie. Heeft deze gezien? Nee, dit is een beveiligingscamera. Ja, van een andere denk ik hebben we gekregen. Meneer, is dat een gasfles? Ik weet niet. Er worden dus nog drie mensen vermist. De politie weet nog niet of er een kans is dat één of meerdere van hen nog in leven zijn. Ze gaan op dit moment uit van meerdere scenario's. Op de plek van de Belmerramp in Amsterdam zit PFAS in de grond. Dat blijkt allemaal uit bodemonderzoek in opdracht van de GGD. De stof is niet gevaarlijk voor omwonenden... omdat het anderhalve meter diep in de grond zit, zegt de gemeente in een brief. Bij de Belmerramp stortte in 1992 een vrachttoestel neer op flats midden in de Belmer. 43 mensen overleefden dat niet. En daarna waren er bij bewoners veel zorgen over chemische stoffen. Bij supermarktketen Jumbo heb je nu overal geen muntje meer nodig om een boodschap karretje te pakken. Ja, betekent niet dat alle karretjes hoeven te worden aangepast. Want in de meeste filialen van Jumbo wordt het slot afgeplakt of gewoon van het karretje afgehaald. En Albert Heijn deed winkelwagenmuntjes al eerder in de ban. Jeroen Pauw heeft zijn comeback gemaakt. Hij vervangt Galit Kassem als talkshow-host, waar op dit moment een onderzoek naar loopt. Kassem wordt beschuldigd van omkoping van een ambtenaar in de tijd dat hij als advocaat werkte. En voor Jeroen voelde het als eerste aflevering gelijk heel vertrouwd. Dames en heren, goedenavond. Het is voor mij de eerste keer. Tenminste op, deze plek, eh, aan deze talkshowtafel. Het <clears throat> decor is ook een beetje anders. Maar ja, goed, dan zie ik hier aan tafel bijvoorbeeld Rita Verdonk zitten. Dan denk ik, ja, Rita, we konden ook... Niet <laughs> veranderd, hè? <laughs> Met de afstandsbediening 20 jaar terug zijn gegaan. Of Zo. En het is nog niet bekend hoe lang we Jeroen naast Sophie Hilbrand zullen zien. En dan nog het weer.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 Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen App en Vloed. Nou, Hou er rekening mee, te veel liefde, daar kan je eh, een groot risico mee lopen. Too much love will kill you. Roger Daltrey. I've been facing this alone for much too long.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 sense of it. time ik schold u meer uit voor Roger Daltrey. Maar eh, komt natuurlijk, het is nog January en daar kom je niet op mee. Hè? En het was wel Brian May inderdaad. Een uh, eh, aantal kritische, kritische luisteraars heb ik vanavond. Heel goed. Baby, can I hold you? Tracy Chapman. Chapman. Well, I woke up this morning. Dit zijn Christian en St. Peters. You were on my mind. just to ease my pain. I said, just to ease my pain. I got troubles, oh, oh. I got worries, oh. oh. pieters Ja, luisteraars, u zal wel denken van eh, tussen app en vloed, malle appie, eh, oude nummers in overvloed. Dat klopt ook wel. Ik heb nog een oud nummer. En die daar speciaal voor Onno Hulshoff. Het is een nummer van eh, niemand minder dan onze grote vriend Gerardus Ducox. Toen kwam jij... hield mijn beelden voor gezien. Ik hield mijn daden voor gedaan. Ik liep de kronkelpaden het liefst alleen. Omdat ik in mijn zondeval geen pottenkijkers om me heen moest. Ik ging gewoon mijn eigen gang verkoos de vrijheid boven vast. En ik keek neer op elke zwakke ding die na een ongelijke strijd voorgoed verloren was. Maar toen kwam jij, mijn eigen wonder Terwijl mijn leven toch geheel verliep naar wens. Ik was zo vrij en ongebonden. Maar ondertussen ben ik zonder jou geen mens. de regelmaat te veel. En val ik nukkig uit mijn rol. Ik heb mijn oude vrienden, mijn oude kroeg. We praten net als vroeger, maar ik merk dat ik het niet lang volhoud. We gaan nog lange niet naar huis omdat er me toffe jongens zijn. Ik doe dan net wel of ik jou niet mis. De schaduw van een kerel die gewoon niet beter weet. Maar toen kwam jij, mijn eigen wonder. Terwijl mijn leven toch geheel verliep naar wens. Ik was zo vrij en ongebonden. Maar ondertussen ben ik zonder jou geen mens. Maar toen kwam jij. Ja, toen kwam jij. Terwijl mijn leven toch geheel verliep naar wens. Maar ondertussen ben ik zonder jou geen mens. Nou, Onno, bedankt namens alle luisteraars. Ze kennen het nummer niet. Gerrit Cox met Toen kwam jij. Prachtig nummer. Hij heeft nog veel meer mooi. Ik ga er straks nog een eh, draaien, Onno. Dat komt helemaal goed. Eh, de volgende die ik heb klaarstaan is een eh, nummer wat ik, wat ik een zeer ontroerend nummer vind. Omdat het een beetje met mijn leeftijd heeft te maken. Het is namelijk getiteld Old Man. Het wordt gezongen door niemand minder dan Art Garfunkel. Everyone has gone. No one cared enough to stay. Can you hear me? land, a sky all land. The birds have flown away, and no one came to cry, old man, goodbye. offered you. You taught me not to be volgende is van eh, Nat King Cole. Duim voor En die jongen blijft ook altijd lachen. Net zijn vader. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky. you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through up your face with gladness Hide every trace of sadness Although a tear may be ever so near That's the time you must keep on trying smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. time You must keep on trying Smile, what's the use of crying You'll find that life is still worthwhile If you just smile. smile, what's the use of crying? Nou, kan me dat... Eh, ik kan me die opmerking niet eh, voorstellen als je net eh, je dochter van 50 bent verloren. Dat een zangeresje uit mijn band, die ja, helaas op 50-jarige leeftijd onlangs aan kanker is overleden. Ik kan me zo voorstellen dat die ouders... die opmerking van Ed King Cole van... was the use of crying? dat ze dat uh, niet echt zullen waarderen, luisteraars. We gaan uh, snel verder met uh, een dame die ook onlangs is overleden.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 People do. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. Cause all of the beautiful people do. Ja, ze heeft eh, onlangs nog uh, opgetreden in Groningen of Friesland, die kant op. Melanie was uh, onlangs nog in Nederland helaas overleden. is niet bekendgemaakt gemaakt hoe dat is gekomen en waaraan ze is overleden. Ik meen dat ze een beetje rond de 70 jaar is geworden. Dus ze is niet eens heel, heel erg oud voor de tijd van nu. Hè. mensen worden toch gemiddeld allemaal eh, ja, zo'n 80, 85 jaar. Eh, nou ja, goed. Eh, het kan verkeer in het leven, luisteraars. Take it or leave it. The Searchers. You can turn betreft eh, ver terug in de gemeente Haarlem aan het Spaarne. Ergens in de buurt waar nu die grote boten liggen met vluchtelingen. Daar, lag vroeger ook, daar was vroeger ook een soort buurthuis. En daar speelde een bandje en daar mocht ik in meespelen. En die hadden dit nummer op hun repertoire staan. Maar ze hadden niet veel ander eh, repertoire. Dus als ze op een avond optraden, dan kwam dit nummer ongeveer <laughs> vier keer voorbij. Take it or leave it. Ja, dat moest het publiek ook maar pikken dan allemaal. Hè? Eh, als ze niet pikten, nou, dan maar weg. Nee, ja, zo erg ging het allemaal niet hoor. Maar het was wel een hele, hele leuke band trouwens. Konden aardig zingen, die jongens ook. En eh, eh, maar ja, goed, op een gegeven moment eh, ben ik daar toch mee gestopt. Want het was me allemaal een beetje te eenzijdig, luisteraars. Eenzijdig. Het was, was, geen single, hè. Een single kan je omdraaien, maar deze kon je niet omdraaien. Deze jongens, die hadden maar een zeer beperkt repertoire. we gaan een walsje trekken, als u het goed vindt. Ja, niet André Rieu hoor. Die bedoel ik niet. Wel een man met een zeer rauwe stem. Volgens mij heeft hij veel te kruidig gegeten. In Indische keuken, denk ik. Met veel sambal. ze heeft dit met zijn stem gedaan. the door all the dragnets and the ghosts that sell memories. They want a piece of the action anyhow. Go, oh. and a wound that will never heal. No prima donna, the perfume is on an old shirt that is stained with blood and whiskey. And good night to the street sweepers, the night watchman flame keeper. en genaaid Matilda too. Ja, ik denk uh, als André Rieu dit eh, op het Vrijthof in eh, Maastricht zou spelen, of zou hebben gespeeld, <laughs> hele vrij misschien wel leeg was geweest. Of juist niet hoor, dat zou ook wel heel goed best wel indrukwekkend. Tom Waits met Waltzing Matilda. Ja, voor de mensen die eh, van een uh, hobo-geluid houden... dan moeten ze even naar dit nummer luisteren. Het zijn de Honeybus met I Can't Let Maggie Go. She makes me laugh, she makes me cry. heb begrepen dat de hobo als instrument een beetje ondergewaardeerd is eh, bij eh, leerlingen van muziekscholen. En er wordt eh, steeds meer gevraagd of leerlingen dat instrument toch vooral willen gaan, gaan beheersen. ja, ik weet ook niet of het een duur instrument is. Of, of dat muziekscholen dat in voorraad hebben, bruikplein zeg maar. Wat ook wel met gitaren gebeurt natuurlijk, of, of violen zelfs. Goed, je krijgt geen, geen Stradivarius mee naar huis, maar... Eh, maar toch, eh, de hobo, best wel een eh, indrukwekkend instrument. En een helder geluid. Uh, als jij gaat dansen, dan wil je graag aangeraakt worden. Nou, hoe zou je het vinden als dat door Karen Carpenter gebeurt? is a song we can slow dance on. We wanna hug each other. Play a groove so we hardly move. Just let our hearts beat together. Oh, baby, cause it feels so good when we're close like this. Whisper in my ear and let me sleep. we're dancing. Tonight's the night and it feels so right My heart is saying it to me You're the one I've waited for so long So let your love flow through me Oh baby, cause it feels so good feels Just so to be this close You've got me up so high I could fly coast to close, come on and touch me. Ja, een dame met een altijd zeer herkenbare stem. Prachtige stem vind ik zelf. Karen Carpenter, dank Jorno voor het verzoek. Ook namens alle luisteraars natuurlijk. Eh, welke had ik nou ook weer in gedachten voor u? Eh, ja, ik weet het al. Eh, speciaal voor Sander. En Sander, ik denk dat jij hier best wel blij mee bent. David Gates de liedzanger van Brad. Met de Cloud Suite. Het duurt een minuutje of acht. Dus u kunt er eh, even relaxed bij gaan zitten. En van genieten. Prachtig nummer. Prachtige stem die man. the clouds adrift so far below. Ever changing as they come and go. Makes me wonder. canvas cannot show Eh, de weersverwachting vanmorgen. Hè? <laughs> ja. fantastische muziek. En als ik nou eh, in een volgend leven eh, als zanger eh, terug mag komen... als begenadigd zanger dan... dan zou ik een stem willen hebben als David Gates. Want ik vind die man zo geweldig zingen. Zo'n mooie, heldere, hoge stem. En ja, precies iets wat, wat mij dan aanspreekt, luisteraars. En kennelijk mijn zoon ook, want die vindt het ook een, een prachtig nummer. Clouds Suite heette dit. En dat duurde maar liefst acht minuten. Dus u heeft eh, acht minuten onderuit kunnen eh, zinken op de bank. Met een blokje kaas en een eh, zoutje misschien en, en een wijntje. u heeft het allemaal verdiend hoor. Dat, het, komt allemaal goed. Ik ga het eerste uur van Tussen App en Vloed ga ik afsluiten luisteren, Want ik zie dat op mijn klokje dat we nog een, ruim een vier minuten te gaan hebben. Nou, bijna vijf minuten. En daar past precies het volgende nummer in. Dat is een nummer van de Chorus. En eh, die gaan er vandoor. Het nummer heet Runaway. En eh, ik geloof dat ze het ja, semi-acoustic eh, hebben opgenomen. Dus het is ook niet zoveel kabaal.